Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De postgoedhandelaar Willem Enstra. Het is een Rus van 47. De man is in het buitenland opgepakt. Waar dat is gebeurd zegt de politie niet. Het Openbaar Ministerie heeft om zijn uitlevering gevraagd. Ook is in Alkmaar vandaag een verdachte van 31 aangehouden vanwege betrokkenheid bij deze zaak. De man uit Alkmaar werd eind 2006 ook al eens in deze zaak aangehouden. Hij zat op begin 2008 vast en werd daarna vrijgelaten. Het scootje Vrouwen Jans is weer terecht. Het antieke zeilschip werd afgelopen weekend in de buurt van Sneek gestolen en werd vanmiddag in de Zwemmer in het noordoosten van Friesland door omstanders gezien. Het scootje was verlaten en lag er een plaats waar schepen niet konden aanleggen. De dieven hebben tientallen kilometers met het schip gevaren. Het recreatiescootje is 14 meter lang en bijna 100 jaar oud en ongeveer 100.000 euro waard. Een man van 40 uit Breukelen heeft 12 jaar cel gekregen voor de moord op zijn slechthorende en gehandicapte buurvrouw. De rechtbank in Utrecht achter bewezen dat hij zijn bovenbuurvrouw met een hamer heeft doodgeslagen. De man heeft steeds ontkend dat hij iets met de dood van de vrouw te maken had, maar volgens de rechter is er voldoende bewijs. De man had onder meer tegen andere buurtbewoners gezegd dat hij de vrouw wilde doden omdat hij last had van het geluid van haar televisie. Een man van 67 uit Almere heeft acht maanden cel gekregen voor zijn rol bij het invoeren van illegaal vuurwerk. De organisatie waarbij hij betrokken was heeft tussen 2006 en 2009 op grote schaal zwaar vuurwerk ingevoerd dat in Nederland alleen mag worden afgestoken door professionals. De man heeft jarenlang bij de overheid gewerkt als inspecteur gevaarlijke stoffen. Ook was hij betrokken bij onderzoeken naar grote ongelukken met vuurwerk. Het weer wisselend bewolkt en af en toe zon. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in het zuidwesten. er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen is het grijs en regenachtig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam voor knapend Koenplein 3. Ook op de ring bij Oud-Zuid 3 kilometer file.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 I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? you so Used to barbecue with burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile. But now, you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine. I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say. And I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go?